Dik met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft de dodelijke schietpartij tijdens het festival Rio aan de Rijn in Arnhem. Vorig jaar schoot een 30-jarige man op het drukbezochte feest een vijand dood. Twee omstanders raakten gewond. OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij op klaarlichte dag het vuur opende in de mensenmassa. De moord op het 48-jarige slachtoffer uit Den Haag was een vergelding voor een schietpartij op Curaçao in 2004. Daarbij werd de man die nu is aangeklaagd vijf keer geraakt. De politie heeft in Dals in Overijssel twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een drugsdeal. Een van de mannen had vanuit een boerderij gebeld en gezegd dat hij zich bedreigd voelde. In de boerderij vond de politie een hennepkwekerij. De man had zich daar verstopt. De politie vermoedt die slachtoffer was van een ripdeal. Criminele deal waarbij een van de partijen wordt beroofd door de andere. De tweede man werd later na een klopjacht aangehouden in een maisveld. De verdachte probeerde zich in het hoge mais te verstoppen, maar met een helikopter en warmtegevoelige zoekapparatuur werd werd gevonden. Turken hoeven in Nederland niet in te burgeren. Die uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep gedaan in een zaak die door het Rijk was aangespannen. Omdat Turkije een verdrag met de Europese Unie heeft, hoeven Turken in Nederland niet in te burgeren, is het oordeel. Het kabinet wil het verdrag zo aanpassen dat de Turken hier wel onder de inburgeringsplicht vallen. De advocaten van drie Turken stellen daartegenover dat Turken behandeld moeten worden als EU-burgers die ook niet hoeven in te burgeren. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag gedebatteerd over de steun aan Griekenland. De financieel specialisten willen van premier Rutte en minister De Jager weten wat er precies is afgesproken. Vorige maand zei Rutte dat de Grieken 109 miljard euro Europese steun krijgen, maar andere Europese leiders zeiden dat het 50 miljoen meer was. Rutte bood vrijdag zijn excuses aan voor de onduidelijkheid, maar de oppositie neemt daar geen genoegen mee.